Visser met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft zelf straffen geëist tegen 12 verdachten in een groepsverkrachtingzaak. Het gaat om een groepsverkrachting van een 16-jarig meisje vorig jaar. De politie vond haar op een metrostation in Amsterdam-Zuidoost. De 12 verdachten hebben toegegeven dat ze seks hebben gehad met het meisje, maar ze zeggen dat dat vrijwillig gebeurde. Het Italiaanse eiland Lampedusa is een boot met Noord-Afrikaanse vluchtelingen gezonken. Volgens de Italiaanse kustwacht worden er zo'n 150 mensen vermist. Zijn vrijwel zeker verdronken. Reddingsdiensten hebben 47 mensen levend uit zee gehaald. De bemanning van de boot had vannacht via de satelliettelefoon alarm geslagen. Maar voordat de Italiaanse kustwacht met schepen en een helikopter aankwam, was het schip al gezonken. Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam krijgt van het Rijk 2,5 miljoen euro subsidie om een proef tegen babysterfte uit te breiden naar zes andere steden. In Rotterdam wordt al een paar jaar met speciale maatregelen geprobeerd om de hoge babysterftecijfers naar beneden te krijgen. In Nederland gaan meer baby's voor of na de geboorte dood dan in de rest van Europa. Het ziekenhuis noemt dat opvallend gezien het hoge welvaartsniveau in Nederland. Nederlanders hebben nog nooit zoveel energie verbruikt. Vorig jaar stegen de energieverbruik in vergelijking met 2009 met 7 procent. Het CBS verklaart dat door het economisch herstel en de koude winter. Er is vooral meer aardgas gebruikt en in mindere mate aardolie. Van het totale energieverbruik kwam minder dan 2 procent van kerncentrales. Eredivisieclub NEC heeft een nieuwe trainer. Het is Alex Pastoor die tot nu toe trainer was bij Excelsior. Pastoor volgt na dit seizoen in Nijmegen Wiljan Vloetop, die algemeen en technisch directeur wordt bij Sparta. Pastoor speelde zelf vroeger bij Volendam en Herenveen. Het weer bewolkt, maar in het zuiden zijn er enkele opklaringen en die breiden zich vanmiddag langzaam uit. Het wordt 12 graden op de Wadden en 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.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

chip on the left hand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 sing about the groove. Sing it. Love, shine a light in every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 snelweg van de spijt. Spelen winden met een nieuw idee. En zoals ik zoek jij ze vol tijd. Ik maak je gelukkig, ik maak je dromen waar. Ik doe alles voor je, zegt het maar. moet ik tien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 Feel. ZFM. Zandvoort. 上。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 with eerst je handen. Kam je haren, recht je schouders. Denk aan je tanden. Blijf niet hangen, recht naar huis toe. Spreek met twee woorden, stel je netjes voor. Eet zoals het hoort.